We de wheels of steel, Dion Sydney. Volgens mij had hij zijn mashup uurtje. Want ook deze van Paul Johnson is weer een lekkere bootleg. De ene bootleg is nog niet voorbij of de andere mashup van hem komt Zometeen een uur lang DJ JK. Dit is See It. Tot 12 uur. Stay tuned. Much better, huh, huh, huh, huh. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. trumpet.